spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bosbrand is de deelstaat Victoria. De branden woeden vooral in de kustregio waar verschillende bekende surfstranden zijn. Zeker 53 huizen zijn in vlammen opgegaan en duizenden bewoners zijn geëvacueerd. De Great Ocean Road, een beroemde kustweg die populair is bij toeristen, is voor een groot deel afgesloten. De meeste bosbranden zijn inmiddels onder controle. De brandweer in Victoria heeft goede hoop dat een weersverandering met regen ervoor zorgt dat de branden niet meer oplaaien. In heel Frankrijk worden de kerken met kerst extra bewaakt. In het hele land werden gisteren 2500 extra agenten ingezet. Bij de Notre-Dame in Parijs ontstonden lange rijen... doordat de tassen van bezoekers werden gecontroleerd. In Lens had een plaatselijke moslimorganisatie het op zich genomen... een kerk symbolisch te beschermen Twaalf moslims hielden de wacht, terwijl binnen de mis werd gevierd. Een Franse journalist moet China verlaten. Ze had vorige maand voor een Frans weekblad een kritisch artikel geschreven over de behandeling van Oeigoeren. Ze suggereerde daarin dat China de aanslagen in Parijs als excuus gebruikt om de islamitische Oeigoeren te onderdrukken. De journalist kreeg doodsbedreigingen en de Chinese autoriteiten drongen aan op intrekking van het artikel. Uiteindelijk zijn haar perskaart en visum niet verlengd, wat betekent dat ze voor 1 januari uit China moet zijn vertrokken. Een topman van een Amerikaanse supermarktketen werkt voor het 40ste jaar op rij met kerst. Hij doet dat uit solidariteit met zijn personeel. De keten, Quick Check, heeft 140 winkels in de staten New York en New Jersey. De meeste zijn dag en nacht open en dus ook met kerst. Topman Mike Murphy vindt daarom al 40 jaar dat hij ook met kerst zijn gezicht moet laten zien. Dit jaar deed hij dat bij een winkel in Mount Arlington, waar hij vijf uur lang koffie serveerde en schoonmaakte. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, minima vannacht rond 11 graden. De komende dag is het extreem zacht, met maxima van 13 of 14 graden.